om Afghaanse militairen te trainen... Een Britse NAVO-generaal stelde dat gisteren voor. In een debat noemde PvdA-fractievoorzitter Hamer het voorstel een interessante optie. En haar CDA-collega Van Geel gaf aan dat het trainen van Afghanen een belangrijk onderdeel kan zijn van een toekomstige Nederlandse bijdrage. De politie heeft vannacht drie automobilisten aangehouden die met hoge snelheid over de A20 bij Rotterdam reden. Volgens de politie was het een straatrace. Twee andere deelnemers wisten te ontkomen, maar hun kentekens zijn door agenten geregistreerd. De politie kreeg vannacht verschillende meldingen over vijf auto's die met hoge snelheid over de A20 reden. Amerika is teleurgesteld over de Iraanse aankondiging om de uraniumverrijking te verhogen. De Amerikanen en de Britten willen dat de druk op Iran wordt opgevoerd... en ze noemen het Iraanse plan een opzettelijke schending van de resoluties van de VN-veiligheidsraad. Het Westen wil dat Iran zijn uranium in het buitenland laat verrijken... zodat het alleen maar geschikt wordt voor de opwekking van elektriciteit... en niet voor het maken van atoombommen. Een jongen van 16 uit Burgum in Friesland is vanochtend vroeg overreden door een auto. De jongen was dronken op de weg gaan liggen. Een automobilist kon de jongen niet meer ontwijken en reed over zijn benen. Het slachtoffer is licht gewond en hij kreeg een bekeuring voor het in gevaar brengen van zichzelf en andere weggebruikers. In de Eredivisie heeft AZ in de Kuip Feyenoord verslagen. AZ won door een doelpunt in de slotfase met 2-1. NEC versloeg in Waalwijk met 1-0 RKC. En VVV won in Venlo met 2-0 van Vitesse en stijgt daardoor naar de negende plaats. In Amsterdam is de topper Ajax Twente nog aan de gang. En er is gelood voor de voorronde van het EK in 2012. Oranje speelt tegen Hongarije, Zweden, Finland, Moldavië en San Marino. Het weer nevelig, plaatselijk dichte neerslag. Het is tussen 0 en 4 graden.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 It was that Mojo Boogie. I began to slide on down. Yeah, it was the Mojo Boogie. Must have been that Mojo Boogie mojo boogie. Got to be that mojo boogie. It was that mojo boogie that can us just down.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 I was a catfish. Swimming in a oh, deep blue sea. I would have all you good looking women fishing, fishing after me. Showing up after me. Showing up after me. down whole time long. I'm gonna catch the first thing smoking.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 Take out the trash. Well, if it's getting smelly, baby, you gotta take out the trash. Well, if people try to slam you, you gotta throw them to the ground. people try to slam you, you gotta tear those people down.